Rusland had eerder gezegd drie dagen lang niet te zullen aanvallen, behalve als Oekraïne dat zou doen. Oekraïne accepteerde die wapenstilstand niet... omdat Rusland alleen maar de illusie zou willen wekken dat het vrede wil. De vijf mannen uit Iran, die afgelopen weekend werden aangehouden in het Verenigd Koninkrijk... zouden mogelijk een aanslag hebben willen plegen. Ze zouden het gemunt hebben op de Israëlische ambassade, schrijven internationale media. Omdat het mogelijk om een aanslag ging, vielen antiterreuragenten samen met het leger op vijf plekken binnen... Volgens de Britse minister van Binnenlandse Zaken is het een van de grootste antiterrorisme-operaties van de afgelopen jaren. Van het vijftal is er één op borgtocht vrij, de andere vier zitten nog vast. In Ermelo is afgelopen dag het lichaam van een 85-jarige vrouw gevonden in haar woning. De politie houdt er rekening mee dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. Het lichaam werd gisterochtend ontdekt en sindsdien deed de politie onderzoek naar de dood van de vrouw. De maand april was wereldwijd de op één na warmste ooit, blijkt uit de gegevens van de Europese Klimaatdienst. De temperatuur lag met 15 graden gemiddeld, anderhalve graad hoger dan de gemiddelde temperatuur voor de industriële revolutie. Dat was het moment dat de mens veel steenkool, aardgas en olie begon te verbranden. Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De Franse club wist met 2-1 te winnen van Arsenal. De finale wordt gespeeld op 31 mei.